Op het Franse gedeelte van Sint Maarten en op het Franse eiland Saint-Barthélemy... zijn acht doden gevallen. Rutte sprak van een orkaan van epische omvang. Volgens hem is het het belangrijkste dat het vliegveld zo snel mogelijk hersteld wordt om hulpgoederen aan land te kunnen brengen. Rutte voegde eraan toe dat het kabinet intens meeleeft met de inwoners van Sint Maarten. Volgens de premier zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen op Saba en Sint Eustatius. De huren stijgen minder snel dan in de afgelopen jaren. Op 1 juli is de huurprijs van een woning met gemiddeld 1,6% verhoogd vergeleken met een jaar geleden. Dat is de laagste stijging sinds 2010. Bij sociale huurwoningen was de stijging het laagst. Dat komt doordat het kabinet de woningcorporaties een limiet had opgelegd. In de vrije sector geldt die limiet niet en was de stijging hoger. Kledingbedrijf McGregor is weer failliet. Vorig jaar werd het bedrijf, waar ook de ketens Gaastra en Adam Menswear ondervallen, ook al failliet verklaard. Er kwam een doorstart onder de naam Doniger Fashion Group, Fashion Group, maar die heeft het dus ook niet gered. Er is opnieuw te weinig geld om de rekeningen te betalen. De 75 winkels van het bedrijf blijven voorlopig open in de hoop dat er opnieuw een doorstart kan worden gemaakt. De Israëlische luchtmacht heeft een complex van het Syrische leger aangevallen. Volgens Syrië zijn daarbij twee militairen omgekomen en is er materiële schade. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat in het complex in de provincie Hama een fabriek voor chemische wapens was gevestigd. Het weer. Vandaag valt er vooral in de noordelijke helft een enkele bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen nat en grijs. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op het moment geen...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 En eh, het lijkt eh, al wel, nou ja, het lijkt wel, het is gewoon herfst. Ja, buiten. <laughs> En uh, Dolly is er ook weer. He, he, eindelijk. Over, over vallende blaadjes gesproken. Ja, ze is er weer. <laughs> Ja. <laughs> Ja, zoiets. Ja. Goedemiddag allemaal luisteraars. Ja, goedemiddag hè. Goedemiddag. Fijn, fijn, dat we elkaar op deze zender weer gevonden hebben. Is dat zo? Ja. Was je ze kwijt dan? Eh, eh, mensen waren in ieder geval mij even kwijt. Ja. Nou, en ik heb jullie erg gemist hoor. Oh. Ja. Eerlijk? Ja, echt. Oh. Ja. Blij dat het seizoen weer begonnen is. Ja, nou, dat al, het seizoen is alweer drie weken bezig hoor, voor ons. Ja, voor jullie, maar voor mij nog niet. Nee, voor jou <laughs> ik had weer wat opgebouwd. <laughs> Goed, maar eh, we zijn er weer. En dit is al voor het lunch natuurlijk op deze donderdag. En nou ja, we hebben vandaag weer een Leuk programma natuurlijk. We hebben het regionieuws straks om half 1, half 2. Ja. Hebben we Ja. En we hebben natuurlijk eh, straks, eh, als alles eh, goed gaat... en het niet vergeten is, om kwart voor 1 uit de startblokken. Dat wil zeggen dat we even praten met Henny Rukert over zijn programma van morgen. En verder natuurlijk Artiest in het Licht, hè? onze nieuwe rubriek van dit seizoen. Jawel, we hebben er zes vandaag. Nou, zijn er nogal wat hoor. Ja, we hebben er zes. Maar goed, we gaan ze allemaal eh, laten horen aan u. Degenen die jarig zijn vandaag en degene wiens uh, eh, sterfdag het is vandaag. Dat zijn er, uh, dat zijn er nogal wat. Ja, twee op deze datum overleden en drie jarig of zo. Of drie overleden, nou, ik weet niet precies. Maar dat zien we straks wel. Het nummer heet in ieder geval Stoned Soul Picnic. Nou, dat begint alweer lekker. Dit is van Laura Nero. De toon is alweer gezet. Hoppa. nog een mooi nummer ook hoor trouwens. Nou, klinkt goed. De intro is goed. Ja, zo is dat. Can you surrey? Can you picnic? Whoa, can you come on and surrender. Is als het weer goed is. Je moet wel goed weer hebben natuurlijk, anders Laura Nero heet het meisje. Ja, nou weten we het wel, dat je het je spijt. Om niet steeds te blijven zeggen. Ja, op een gegeven moment betekent het niks meer, hè? Nee, als je het zo vaak zegt. Nee, dan verliest dat zijn waarde. Als je het zo vaak zegt, dan, eh, dan, eh, dan, dan, eh, zegt het allemaal niks meer. Nee. Uh, eens even kijken, het is tien over. Ja, dat kan mooi. We hebben straks natuurlijk zo om kwart over twaalf, zo om kwart over twaalf de drie in één. Ja. ja. En wat ga je tot die tijd doen dan? Dat ga ik je nu uitleggen. Nou, vertel. Doe niet zo ongeduldig. En je hebt altijd zo'n lange aanloop nodig. Ja, ik wel. Zeg dan gewoon wat je gaat doen. Nee, doe ik niet. <laughs> Ik hou van een lang voorspel. <laughs> Zo. Nou, Goed, nou, eh, ja, oké. Nou, we hebben natuurlijk onze nieuwe rubriek. Eh, artiest in het licht. En hier komt de eerste. Jawel, als alles goed gaat, Ja. Artiest in het licht. Gloria Gaynor. heeft de belofte wat dat betreft is dus gewoon waargemaakt. Gloria Gaynor, zo heet de dame. Ja, ze leeft nog steeds, hè? Ze is vandaag... Uh, dus, eh, maar liefst eventjes 68 jaar oud geworden. Ze is geboren in Newark, in eh, New Jersey. Eh, en op 7 september 1949. En het is Amerikaans zangeres. Bekend natuurlijk door het nummer wat u net hoorde. I Will Survive uit 1979. later heeft ze in 1991 nog een hit gehad met het prachtige lied Never Can Say Goodbye. Oh, ja, oh, dat was ook, mooi. in, was in ja. Ja, bij één is genoeg hoor. 1973. Gordon was zangeres bij eh, de band de Soul Satisfiers. Ja. Een uh, jazz-pop band uit de jaren 60. En haar eerste solo-single was She'll Be Sorry. Met op de achterkant Let Me Go A Baby. En dat was uit 1965. Nou, als je dan nog moet wachten tot 1979 voor je dit, heb je het lang volgehouden. Nou. Zo is dat. <laughs> Gloria Gaynor dus, vandaag 68 jaartjes. Pieper de piep. Ja. ja. Piep, piep, eh, people de piep. Ja. Drie in één in één. Vandaag Frank Sinatra voor de liefhebbers. The Sand. is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band, and the man is Frank Sinatra. people get in my room. Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away. Come fly with me, In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.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 Weatherwise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. up there where the air is so rarefied. We're gonna glide, absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weatherwise, it's such a groovy day. Just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon. Now they do say, Come on, fly with me. We'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. 3 in 1. In, in. Thank you. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. And I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats, repeats in my ear.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 Run and hide. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool? you will me under my skin. Thank you very much. Drie in één Here's an awfully pretty folk song. When I was 17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was seventeen. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair, and it came undone when I was twenty one. Then I was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive when I was 35. But now the days grow short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, and it poured sweet and clear it was a very good year. grootste zanger. Een van de beste bandsingers die er ooit geweest zijn. Echt waar. En uh, bandsingers, daar, bedo bedoelen we dan natuurlijk mee. Mensen die bij zo'n grote, lekkere big band eh, zingen. Hij werd vooral natuurlijk ook beroemd door zijn heel aparte timing. Er zijn weinig mensen die dat kunnen evenaren of imiteren of wat dan ook. Want het, hij had een hele aparte manier van zingen. En eh, daarom werd hij geroemd. En eh, dit eh, wat u nu hoorde, dat was een, een, delen eh, stukken van een, live album. Dat gemaakt is in 1966 met het orkest van Count Basie. Het, de opnames vonden plaats in de Copa Room van het voormalige Sands Hotel en Casino in Las Vegas. Het orkest van Count Basie dat, eh, stond onder leiding van Quincy Jones. En Quincy Jones heeft ook alle eh, arrangementen en zo eh, gemaakt. Het is een werkelijk een fantastisch album. Je kunt het nog steeds vinden. Er is een dvd van. er is ook een cd van. Er is ook nog vinyl van. als je goed zoekt zal het gerust nog wel ergens te vinden zijn. En het is een, een weergeloos album met weergeloze muziek. En... Bovendien, wat ook nog wel leuk is is dat er ook nog een aardige conferentie van de heer Sinatra op staat. <clears throat> Eh, het eerste stuk, Come Fly With Me, dat begon natuurlijk al leuk. Eh, een hele zaal vol met mensen en dan zeggen... What are these people doing in my room? <laughs> wat doen jullie in mijn kamer? <laughs> nou ja, goed. En verder, eh, dus Come Fly With Me was het eerste, het laatste, tweede nummer. Dat heette 'I've Got You Under My Skin moet je toch wel een best huidje hebben, zou ik zeggen. En dan eh, de laatste, een van de, vind ik persoonlijk, eh, mooiste, mooiste Sinatra liedjes. It was A Very Good Year. En mijn grote collega, vriend... Eh, Kees van Laarzen uit uh, Badhoevedorp, bassist en zo. Die kan dat heel aardig imiteren. Die benadert dat heel aardig. Dus als u ooit eens Kees ziet met zijn optreden als Frank Sinatra... Nou, zeer de moeite waard. Goed, nou dat even gezegd hebbende gaan we nu naar het uh, regionieuws. Het is eh, nog niet helemaal half één. Nou ja, wat scheelt het? Hm. Het scheelt gewoon niks. Want nu is het wel half één. Dus gaan we naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, inderdaad. Het regionale nieuws van 7 september 2017. Gistermiddag is uh, Connie Lodewijk, u weet wel de vroegere balletje van Zandvoort van Studio 118... tijdens de opening van dansschool On Air in Pluspunt Vereerd met een bezoek van de burgemeester. Nou, en waarom kwam de burgemeester haar nou opzoeken? Zij ontving van onze Zandvoortse burgemeester de Zandvoortse waarderingspeld. En dat is een enorme eer voor die vrouw die menig talentvolle, talentvol danstalent heeft afgeleverd... bij het conservatorium en ook ander talent feilloos weet te spotten... en altijd heeft gestimuleerd om te ontwikkelen... Juf Connie geeft nu alleen nog les aan dames van 55 plus leeftijd. Maar goed, als u denkt dat dat er rustig aan toe gaat, dan heeft u het mis. Want deze dames krijgen echt intensief dansles. Is dat net zoals die... Eh, <laughs> is dat grietje in die reclame? Niet nou, wat scheelt het? Wat scheelt het? Ja, alleen, eh, ik, ik ben er eens bij geweest... en de dames die bij, uh, bij Connie momenteel dansen... in die 55-plus groep... dat is echt heel pittig. En die oh. zijn lenig. Mijn god, en een <laughs> uithoudingsvermogen. Want eh, juf Conny pakt ze echt aan, hoor. <laughs> Zo, sorry guys, I'm late. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik weet precies welke reclame je bedoelt. Naam niet noemen. Nee. Maar in ieder geval... Eh, eh, ik zal het, dit berichtje nog even afronden. Want bij de dansschool waar juf Conny voor danst... Hè, dus on air... zijn er... Ehm, wordt er ook klassiek ballet gegeven, moderne dansen... en er is zelfs ook eh, zijn ook danslessen te volgen speciaal voor de boys in town. Goed. Nog deze maand zullen alle parkeerautomaten in het centrum van Haarlem worden vervangen. Betalen met munten is daarin niet meer mogelijk. De eerste automaten zijn maandag al langs het Spaarne vervangen... en met munt betalen kan alleen nog in de parkeergarages... Wie met een bankpas betaalt, moet het kenteken van de auto invoeren... en de controle, die verloopt geautomatiseerd. Apparatuur in een speciale auto leest kentekens uit... en registreert automatisch of voor dat kenteken is betaald. Anoniem afrekenen, zoals bepleit door diverse partijen in de gemeenteraad... dat mag niet. En een betaalbewijs achter de voorruit wordt niet geaccepteerd. Dus tot dusver kon, kon alleen met muntgeld worden betaald. Het, hand, het kaartje moest achter de ruit gelegd worden... en de controle werd hard gedaan. Dus mensen, let op als u naar Haarlem gaat. Die situatie is vanaf volgende week niet meer van toepassing. En zorg vooral dat je voldoende saldo op je bankrekening hebt. Want ja, anders heb je ook een probleem. kun je gewoon niet betalen. Want Haarlem is verschrikkelijk duur aan het worden. Ja, ja, ja, zeker. En eh, de, de meeste oude parkeerautomaten doen al zo'n 25 jaar dienst. En die zijn gewoon technisch op. En eh, ze waren behalve storingsgevoelig ook gedateerd. Nou, tot zover dit gezegd hebbende. Uh, dan is er iemand die heeft ook heel naar geparkeerd. Dat was een 31-jarige motorrijder. Die is gisteren in Haarlem gewond geraakt bij een ongeluk op de Groningenlaan. En helaas moeten we melden dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Het slachtoffer reed op de Groningenlaan en moest rond half acht gisteravond uitwijken... voor een auto die vanaf de Frieslandlaan de Groningenlaan opdraaide. Daarbij raakte hij een hoge stoeprand, vloog over het stuur van zijn motor... en kwam tegen een bushokje aan terecht. De motorrijder werd op straat gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht... maar een woordvoerder van de politie kon toen nog niet zeggen over zijn toestand, toestand maar Zoals ik net zei is vandaag dus bekend geworden dat hij op straat is overleden. De 29-jarige bestuurder van de auto is verhoord, maar daarna weer naar huis gestuurd. En de politie gaat een onderzoek instellen naar het ongeluk. Dan even een Zandvoortsberichtje bij Ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55. Kunt u morgen tussen 2 en 4 uur weer terecht voor allerhande kleine reparaties... U kunt hierbij denken aan een reparatie aan een elektrisch apparaat... zoals een strijkbout of een koffiezetapparaat... maar ook voor naaiklussen zoals het inkorten van een broek of een rok... of het aanzetten van een knoop kunt u deze dag terecht. Dus morgen tussen 2 en 4 uur bij Ook Zandvoort. Eh, ook leuk wat dit weekend staat te gebeuren denk ik tenminste. Maar op zaterdag 9 eh, september en zondag 10 september zijn het weer de Open Monumentendagen. En u kunt dan bijvoorbeeld naar de jaarlijkse open dagen eh, bij het stoomgemaal Halfweg. Eh, die, zijn open van 10 tot 4. Het is het oudste nog werkende scheprattenstoomgemaal ter wereld... En eh, om half twaalf op zaterdag en op zondag wordt de stoommachine opgestart. Nou, lijkt me ontzettend leuk om eens mee te beleven. Ook voor kinderen is er van alles te doen op, de op, het Open Monumentenweekend. Bij de Meterman kunnen ze interessante dingen zien en doen. Ze kunnen de stoker helpen om kolen op het vuur te gooien. En de smid vertelt een ijzersterk verhaal Waarna de kinders zelf, onder toeziend oog van de smid uiteraard... het hete ijzer mogen smeden. Er zijn vrijwilligers die alles over stoomtechniek... en de historie van het stoomgemaal weten... en zij geven graag uitleg en beantwoorden de vragen. Dan eh, hebben we nog een mooie expositie te melden. En wel van onze eigen Zandvoortse Marco Temes, boekenschrijver, uh, dichter maar ook fotograaf. En Marco gaat samen met fotograaf Onno van Middelkoop een expositie geven. En deze expositie is getiteld Solo voor twee en is te zien vanaf 9 september tot en met 21 oktober van dit jaar. Maar niet in Zandvoort, maar wel in Beverwijk. En dan ga ik u even vertellen waar dat eh, gaat zijn. Dat is op het Stationsplein 46. En de postcode daarvan is 1948. Nou, het, is heel, het is heel simpel. Als, het is heel simpel. Als je met de trein aankomt, het is in het stationsgebouw zelf. Dat heet uh, eh, ISOO. Eh, heet die ruimte. Ja. Eh, ISOO. En als je dus met de trein hoef je alleen maar de trap op. Dan loop je even linksaf en dan ben je er al. Nou, kijk het eens is, aan. het, is, het is echt in het station zelf. Dus dat oh, het, die ruimte zit. Hartstikke mooi. Dus je nou, moet dus- kijken naar ISOO. Zo heet het zo heet het, eh, die afdeling. Oh, oké, oké. dat is duidelijk. Dus uh, eh, 9 september. En eh, mocht u alvast een voorproefje willen... dan wijs ik u op de website van Marco. En dat is marco met een k streepje t.com. Daar kunt u alvast wat foto's van hem bekijken.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 Maar in de middag krijgen we perioden met zon en er waait een matige westenwind. De maximale temperatuur in Zandvoort gaat niet boven de 18 graden uitkomen. Morgen, ja, dan is, het, dan is er veel bewolking en er is regen. En waait een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. En de windkracht zal zo tussen de 5 en de 6 graden uitkomen. Maximale temperatuur morgen in Zandvoort kunt u verwachten zo rond de 17 graden. De vooruitzichten voor daarna zijn vrijdag dus veel regen. Daarna wisselvallig vrij koel weer met slechts af en toe zon en dagelijks regen of buien. De zeewatertemperatuur is overigens nog steeds 19 graden. Dus ja, mocht je het lekker wat warmer willen hebben dan buiten het water... zou ik zeggen neem een duik. En deze, dit weerbericht wordt u aangeboden door onze eigen weerman Lex van den Horren. En het weerbericht is te vinden op de Meteo-pagina. Dat was het weer. to love you. I don't know what we're doing without you. Don't know how we are going to survive alone. You were always telling stories like only you can do. Just remember, we still love you. Your body may be gone, but the memories live on and we'll never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Yeah, we cried a lot of tears, but we tried to smile like you. And when we think about all those memories, smiles are stuck on our face like glue. And I think no one can forget you. Even if we try, you were such a big part of all our lives. We thought you'd never die, and your body may be gone, but the memories live on never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Finally. But the memories live on, and we'll never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on, and that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. Zit je nou weer je eigen dochter te promoten? Nee, helemaal niet. <laughs> Nee, nee, nee. Maar het, is, het is een mooi liedje voor de gelegenheid, vind ik, denk ja. ik. Ja, toch? Ja, toch? Ja, ja toch? Hm, mm. Oké. Wat was de gelegenheid? Nou, mijn eh, stiefvader is eh, afgelopen zaterdag overleden. Ja. En eh, ja, ik, ik vind dit dan zo'n mooie tekst om, om iemand mee te eren. En, even terug te denken. Ja. Dus vandaar. Vandaar. Ja. Oké, okay. helemaal goed we gaan eh, verder. Ehm, en eh, we hebben weer een artiest die wij in het licht gaan zetten, dames en heren. Ja, want u weet, dat doen wij tegenwoordig. Wij zetten de artiesten in het licht. Eh, want ze zijn bang voor donker en zo. Dat moet je allemaal niet hebben natuurlijk. Dus <laughs> bang voor donker. we, hebben, ehm, is, we hebben vandaag een dame ja, eh, en eh, eh, die heet Karin Francine Anna Meis. En dat zegt u natuurlijk helemaal niks. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want onder die naam is ze ook niet bekend geworden. het jammer van het meisje is dat ze heel jong gestorven is. Heel jong zelfs. Maar het is vandaag haar uh, geboortedag. Uh, eh, 1958 is ze geboren, 7 september 1958. En helaas overleed zij, uh, dat was trouwens in Den Haag, laat ik dat om nog even bijzeggen. En zij overleed in Utrecht op 5 april 1996. Dus ze is eigenlijk gewoon veel te jong overleden. Um, u kent haar onder de naam, als u, ja, u kent haar waarschijnlijk onder de naam Nadie. Of Nadie, dat kan ook. Eh, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik houd maar even op Nadia. Of Nadie mag ook. Eh, je schrijft het als N-A-D-I-E-H. Dus dat is in ieder geval eh, duidelijk. Ehm, en zij was een zeer groot talent. En, ehm, maar ja, nogmaals, ze heeft er weinig van kunnen genieten. Want ze is jong gestorven. Van haar draaien we een heel mooi nummer. Van dezezelfde Nadie, dus, of Nadie. En dat nummer dat heet Wind Force 11. Artiest in het licht. They called him the gay. He was a stranger to the time that he knew. He had that swiftly Force 11 heet het nummer. Dat was Nadie en dat is vandaag dus haar geboortedag. Oké, we gaan verder met nu. Oh, nou, ik dacht dat er iets zou komen, maar ja, komt er ook wel. De Boys Claw. En nummer heet Rosie. Got it made, got it made. En de band heette Claw Boys Claw. Zo, eh, nou, dat was het dan. En eh, we kunnen er nog eentje doen. Eén artiestje in het licht. Ehm, dat lijkt me wel leuk. Nog eentje. Net, zo, net voor het uh, eh, NOS Journaal zo van één uur kunnen we er nog eentje doen. Ja. En dat doen we dan ook. Ja, we doen er gewoon nog één. Ja, we doen er nog één. Kan ons het schelen. Hm. En eh, eens even kijken. Dan moet ik weer even mijn gegevens erbij pakken. Want je denkt toch niet dat ik alles uit mijn hoofd weet. Nee, dat weet je niet. Dat geloof je vast niet. Zij werd geboren op, uh, eh, 5 maart, en op 3 maart 1944. Eh, onder de veelzeggende naam Hendrikje Jannie Vink. En eh, zij werd geboren in Beverwijk. Ja, ook dat nog. En eh, er komt daar zelfs in, eh, als ik het goed heb, komt er zelfs in een nieuw bouwplan een Rita Hovinklaan of straat, weet ik veel. Want zo heette ze natuurlijk, Rita Hovink. Ja, dat kent u. En uh, ze had natuurlijk als grote hit, als allergrootste hit, Laat Me Alleen. Maar die draaien we lekker niet. Uh, want die hoort u nog vaak genoeg. En uh, zij overleed helaas in Hilversum op 7 september 1979. Dus ook eigenlijk veel te jong. Um, ze had een, uh, werd gezegd, een dramatisch timbre. En heeft haar grootste bekendheid te danken aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer eh, Laat Me Alleen. Dat zei ik dus al. Maar eh, die gaan we niet draaien. dat Laat Me Alleen dus trouwens een cover van een Italiaans nummer van Petty Pravo. Ja, dat weet u niet, maar dat weet ik wel. En dat heette in het Italiaan heette het Pazza Idea. Misschien zoek ik die nog wel eens even op dat ik die iets laat horen. Want die is namelijk best wel mooi. Goed, nou, uh, daar komt ze hoor. Artiest in het licht. Ja ja ja ja ja! Dolores, wat moet je toch met al die toriadores? Waarom moest jij nou juist een Spaanse Flores? Dolores, Dolores, gaat het om het temperament? Hai, Dolores, je weet dat je familie daar niet voor is. Vandaag of morgen zit je in de zorg. Dolores, Dolores, neem een Nederlandse fan. Dolores, Dolores, Dolores haat het vol met temperament. Hoi! Dolores, je weet dat je familie daar niet voor is. Vandaag of morgen zit je in de zores. Dolores, Dolores, neem een Nederlandse vent. <laughs> Weet je dat mijn broer dit nummer al mijn hele leven voor me zingt? Is dat zo? Ja, ik heb als 15-jarig meisje eh, een, een, eh, een uh, verkering gehad met een Spaanse zigeuner. En daar was ik verliefd op. En vanaf, nou moet je nagaan, ik ben nu 57. Reken maar uit hoeveel jaar die dat al voor me zingt. Ja. Ja. <laughs> en dan draai ik het ook nog voor je. Oh, heerlijk. <laughs> Even lachen, ja. Goed, Rita Hovering dus. En dat is vandaag haar, uh, haar overlijdensdag 1979 overleed. Ze, ze werd geboren op 3 maart 1944 in Beverwijk, notabene. En ja hoor, er komt in Beverwijk... Eh, tenminste, als ik het goed gehoord heb, en ik denk het wel... komt er zelfs een straat naar haar genoemd wordt. Net als naar Annie Palme en eh, nog meer van dat soort eh, beroemde Beverwijkers. Dus eh, ja, niet naar mij, want ik leef nog. Dus <laughs> Oh ja, moet je eerst je laatste adem uitblazen voordat je een straatje krijgt? Nee, dat schijnt niet nodig te zijn. Marco Bakker bijvoorbeeld, die leeft nog. En die, en die krijgt, heeft ook een steegje. Die krijgt ook een straat, ja. Heeft hij een steegje of een laagje? Nee, die heeft een echte... Een, een, een echte straat? Ja hoor, ja hoor. Oh. Heeft oh. een echte straat. Zou, wat zou jij willen eigenlijk? Zou je het liefst een pleintje willen of zo? Een weiland. Een weiland. Het Ruud Jansen weiland. nou, <laughs> voor mij of het niet. Eh, maar dat gebeurt ook niet. Goed, <laughs> ehm, ik, eh, we gaan naar het eh, NOS Journaal van 1 uur met de Spotniks. Een beetje op de achtergrond. En uh, dat we heet de Last Date. De laatste afspraak. Een beetje Zweedse Shadows beentje was dat, hè? De Spotniks. Goed, we gaan u even meenemen naar het nieuws van 1 uur. En we zien u straks weer terug met een leuke convenance.